Zes uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De invloed van starters op de doorstroming in de woningmarkt is minder groot dan eerder. Dat meldt het kadaster. Tweederde van de starters koopt een nieuw gebouwd huis... of een huis van een bejaarde of iemand die is overleden. Voor de crisis was dat nog maar een derde. Volgens het kadaster brengen starters daardoor minder beweging in de huizenmarkt dan wordt gedacht. Veel overheidsbeleid is juist gericht op starters. Amerika gaat vandaag naar de stembus voor tussentijdse verkiezingen. Ze zullen de laatste twee jaar van Obama's presidentschap bepalen. De democraten hebben nu nog de meerderheid in de Senaat en de republikeinen in het Huis van Afgevaardigden. Maar het ziet ernaar uit dat de republikeinen in beide kamers de meerderheid krijgen. Dat zou betekenen dat de Democrat Obama bijna vleugellam wordt, want zijn wetsvoorstellen kunnen dan eenvoudig door de republikeinen worden weggestemd. Verzekeraar Zilveren Kruis heeft bij een enquête onder ziekenhuispatiënten privégegevens van verzekerden gelekt. Deelnemers kregen de gegevens van een andere patiënt gemaild, zoals de naam, de afdeling waar ze opgenomen waren geweest en de duur van het ziekenhuisverblijf. Zilveren Kruis erkent in een excuusbrief dat de fout vragen oproept en heeft een speciaal telefoonnummer geopend. Premier Rutte neemt vandaag vlucht mh 19 de opvolger van de MH17, om in Maleisië over de vliegramp te praten. Er is kritiek omdat Nederland mogelijk sneller spullen had kunnen bergen. Een Oost-Oekraïnse rebellenleider heeft in de Volkskrant nog eens gezegd dat zijn strijders niet verantwoordelijk zijn voor het neerschieten van het toestel in juli. Ze hadden wel luchtdoelraketten, maar die waren volgens hem nog onderweg vanuit Lugansk. Het aantal asielzoekers in het Drentse dorpje Oranje wordt voorlopig bevroren. De gemeente Midden-Drenthe had eerder met het COA afgesproken dat er 1400 asielzoekers zouden komen. Tien keer zoveel als de inwoners van het complete dorp. En die vonden dat absurd en kwamen met een petitie. Er zijn nu bijna 500 vluchtelingen in Oranje en voorlopig komen er geen nieuwe bij. Het weer meest bewolkt met vooral in het oosten en aan zee regen en het wordt 11 graden.